Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse komiek was de komische duo's uit de geschiedenis van Hollywood. Ze maakten samen 16 films. De samenwerking eindigde met ruzie, omdat Martin er genoeg van had dat Lewis altijd alle aandacht trok. Ook solo was Lewis succesvol met films als The Bellboy en The Nutty Professor. Bij het maken van zijn films kreeg hij volledige artistieke vrijheid, een ongekend privilege in Hollywood. Verder zette Lewis zich in voor de strijd tegen spierziekten. In totaal haalde hij ruim 2 miljard euro op. Jerry Lewis overleed in zijn huis in Las Vegas. Hij was 91 jaar. In Sierra Leone worden nog steeds lichamen gevonden van slachtoffers van de aardverschuivingen en modderstromen van afgelopen week. Ziekenhuizen zeggen dat bijna 500 lichamen zijn geborgen. Er worden nog ruim 600 mensen vermist... die vermoedelijk zijn meegesleurd door de modder... of die zijn bedolven onder het puin van ingestorte huizen. Doordat het blijft regenen dreigen nieuwe aardverschuivingen te ontstaan. Op sommige berghellingen zijn al scheuren in de grond te zien. De regering van Sierra Leone roept mensen in die gebieden op om te vertrekken. In Zwitserland is een vliegtuigje neergestort. De drie inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde in het kanton Wallis bij de 2200 meter hoge Sanec-pas. Waardoor het vliegtuigje neerstort is onbekend. Het gaat volgens de Zwitserse politie om een Piper Warrior 2. toestel was van een hobbyclub in de regio Zeeland in de buurt van de hoofdstad Bern. PSV heeft ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. In Breda werd het 4-1 tegen NAC. Ajax boekte vandaag zijn eerste officiële zegen onder coach Marcel Keizer. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van FC Groningen. Feyenoord won met 1-0 bij Excelsior en FC Utrecht versloeg thuis Willem II met 2-0.